Daarna wordt een besluit verwacht over hoe het verder moet na de val van het kabinet Balkenende 4. Mogelijk komt er een informateur die bekijkt welke taken een interimkabinet krijgt, zoals het CDA en de ChristenUnie willen. Maar het kabinet kan ook verder gaan als demissionair rompkabinet. Daarvoor hebben de PVV en D66 gepleit. In dat geval worden er geen nieuwe ministers benoemd. Alle fractievoorzitters die gisteren met de koningin spraken pleiten voor snelle verkiezingen. Nog voor de zomer willen ze verkiezingen voor een nieuw parlement. Waarschijnlijk eind mei of begin juni. Bij een brand in een flat in Amsterdam-Zuidoost zijn gisteravond vijf mensen gewond geraakt, onder wie een baby. Het vuur brak rond 9 uur uit in de slaapkamer op de 13e verdieping. Vanwege de rook werden de bewoners van drie etages geëvacueerd. Ze werden opgevangen in een buurtcentrum vlakbij de flat. Het vuur was snel onder controle. Nadat de etages waren geventileerd, mochten de bewoners terug naar huis. De oorzaak van de brand in Zuidoost is onbekend. In de Amerikaanse staat Delaware is een kinderarts aangeklaagd voor verkrachting en aanranding van meer dan 100 kinderen. De arts werd in december gearresteerd. Justitie heeft tegen hem een aanklacht van ruim 450 punten ingediend. De man van 56 zou meer dan 10 jaar kinderen hebben misbruikt. De aanklager zegt dat in het huis en in de praktijk van de arts op een computer en videobanden bewijzen voor het misbruik zijn gevonden. Het jongste slachtoffer is drie maanden, de oudste 13. De Amerikaanse politie begon een onderzoek nadat een meisje van twee tegen haar moeder had gezegd dat de arts haar pijn had gedaan. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag gaat het vanuit het zuiden weer regenen.